Uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Minister Kamp van Sociale Zaken kan niet garanderen dat er nog niet meer zal worden bezuinigd op de kinderopvang. In de Tweede Kamer benadrukte hij dat bij de onderhandelingen over de bezuiniging in het katshuis niets wordt uitgesloten. Onder meer CDA, PvdA, GroenLinks en D66 maken zich grote zorgen over de gevolgen van de bezuiniging op de kinderopvang. In Griekenland groeit het optimisme met het uur over het welslagen van de grote obligatieruil met de banken. Die deal is van cruciaal belang. Europa en het IMF willen Griekenland alleen verder helpen als de banken ook meebetalen. Als dat niet gebeurt dreigt binnen twee weken een faillissement. Hoeveel beleggers zich nu al hebben gemeld is niet bekend, maar veel banken en pensioenfondsen hebben zelf al naar buiten gebracht dat ze meedoen, waaronder ING en de Rabobank. Het personeel van betalingsbedrijf Equens mag niet staken. Dat heeft de rechtbank in Utrecht bepaald. FNV-bondgenoten wilden dat het personeel van Equens zou gaan staken omdat de CAO-onderhandelingen waren vastgelopen. De rechtbank vindt dat de vakbond onvoldoende duidelijk heeft gemaakt hoe de gevolgen van een staking beheersbaar kunnen blijven en de consument niet raken. Een rijtjeshuis in Soest is per ongeluk getaxeerd op ruim 16 miljoen euro. De bewoner keek raar op toen hij vorige week zijn OZB-aanslag opende. Zijn huis werd de afgelopen jaren getaxeerd op ongeveer 250.000 euro. Maar de WOZ-waarde bleek ineens explosief gestegen naar 16,6 miljoen euro. De aanslag was 13.000 euro. En Rusland stuurt een opmerkelijk zestal naar het Eurovisie Songfestival. Het zijn zes flamboyante oma's in traditionele klederdracht die vooral zingen in het Russisch en Oetmoerts. Een taal die wordt gesproken in de autonome republiek Oetmoertsië. In de finale van het Russisch Songfestival wonnen ze met het liedje Party for Everybody. De Buranovo oma's versloegen 23 tegenkandidaten, onder wie de zanger Dima Bilan die in 2008 in Belgrado het Eurovisie Songfestival won. En dan het weer op veel plaatsen zon, maar ook enkele buien. Het wordt 8 tot 9 graden. Morgen bewolkt, droog en een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn bij Barneveld, 7 kilometer na een ongeluk. De andere kant op, richting Amsterdam, bij knoop het Hoevelaken 2 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knoop het Lunette 2 kilometer. Heeft te maken met opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De weg is nog steeds helemaal afgesloten.